Van 5 uur. Clemens Peters met het NOS De Amerikaanse Virginia Thrasher heeft de eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio gewonnen. De 19-jarige won op het onderdeel 10 meter luchtgeweer. De Nederlandse hockeymannen hebben in hun eerste groepswedstrijd met 3-3 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Oranje stond eerst met 3-1 voor. Epke Zonderland heeft bij de teamwedstrijd een goede oefening op de rekstok neergezet. En vanavond laat wordt duidelijk of hij daarmee ook de finale in het toestel haalt. Judoka Jeroen Moore is uitgeschakeld. Hij verloor in de tweede ronde van de Rus Moedranov. Bij een ernstig auto-ongeluk in het noordoosten van Duitsland zijn de man van 54 en zijn dochter van 20 uit Borne in Overijssel omgekomen. De auto waarin zij zaten raakte in een flauwe bocht van de weg en botste tegen een boom. Twee Duitsers die in de auto zaten overleefden het ongeluk ook niet. Twee andere inzittenden, ook uit Borne, zijn levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de 20-jarige bestuurster te hard heeft gereden. De kilometerteller was blijven steken op 140 km per uur. In België is een man opgepakt die mogelijk aanwezig was bij een bloedige moordpartij in oktober 2015. Toen werden in een vakantiehuisje net buiten Hoge Zwaluwe twee criminelen op bloedige wijze vermoord. De opgepakte man is een drugscrimineel uit Antwerpen en de verwachting is dat hij binnen enkele weken aan Nederland wordt overgeleverd. Er zitten nu vijf mensen vast in deze zaak. De Spaanse politie heeft zeven mensen opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De zaak kwam aan het licht toen een van de verdachten zijn computer naar de reparateur bracht. De man had een bedrijf ingeschakeld dat gespecialiseerd is in het herstellen van beschadigde harde schijven. Maar op de harde schijf ontdekten de reparateurs tienduizenden foto's met kinderporno. Bij de opening van de sneekweek heeft de politie gisteravond negen mensen aangehouden. Onder meer voor wildplassen, belediging, vernieling en mishandeling. Ook werd een jongen opgepakt omdat hij wilde betalen met een vals biljet van 5 euro.